Minister De Jonge zei dat we blijven inzetten op het uitbreiden van de testcapaciteit in Nederland. Ook zei hij dat het kabinet denkt aan het inzetten van slimme apps. Een app die bijvoorbeeld waarschuwt als je in de buurt bent geweest van iemand die besmet is geweest. De jongen zei dat de privacy daarbij goed in het oog zal worden gehouden. Premier Rutte benadrukte dat terug naar normaal een zaak van lange adem zal zijn. Het aantal opnamen stijgt minder snel dan voorheen... en dat komt doordat we ons aan de maatregelen houden, zei hij. Hij waarschuwde dan ook dat we geen grotere fout kunnen maken... dan vanaf nu losser met de regels omgaan... en riep iedereen op Pasen thuis of in ieder geval dicht bij huis te vieren. Verder zei Rutte dat als we de maatregelen nu loslaten... dat niet alleen de gezondheid, maar ook de economie nog harder zal raken. Rutte sprak ook over de anderhalve meter samenleving... die na deze periode kan volgen. Huis-aan-huisbladen en lokale publieke omroepen... die door de coronacrisis in de problemen zijn gekomen... kunnen steun krijgen uit een tijdelijk fonds. Minister Slop stelt daarvoor eenmalig 11 miljoen euro beschikbaar. De bedrijven kunnen een bedrag krijgen dat varieert van 4000 euro tot enkele tienduizenden. Het aantal overleden coronapatiënten in de staat New York... is in een dag gestegen met 731 tot bijna 5500. Dat is de grootste stijging in een dag sinds het begin van de uitbraak. In de stad New York zijn inmiddels ruim 3200 mensen overleden... aan de gevolgen van het virus. En in de hele Verenigde Staten 11.000. Het weer. Vanavond en komende nacht soms wolkenvelden. De temperatuur daalt naar een graad of 8. Morgen is er veel zon. Het wordt 19 graden op de Wadden tot 25 in Limburg. Donderdag en vrijdag iets minder warm. In het weekend kans op een bui.